Veel mensen liggen nog onder de modder en het puin... en delen van West-Sumatra zijn nog van de buitenwereld afgesloten. De autoriteiten vrezen dat in totaal enkele duizenden mensen zijn omgekomen door de beving van dinsdag. Vannacht is Sumatra opnieuw getroffen door een beving, maar die was minder zwaar. Of er opnieuw schade is aangericht is nog onbekend. Eindhoven doet niet meer mee aan het opknappen van de Vogelaarwijken. De vier Eindhovense woningbouwcorporaties hebben geen vertrouwen meer in de aanpak van minister Van der Laan. Lopende werkzaamheden worden nog wel afgemaakt, maar daar blijft het bij. In een open brief in de Volkskrant schrijven de Eindhovense woningcorporaties dat ze van het Rijk nog geen cent gekregen hebben om de achterstandswijken op te knappen. Ook niet voor projecten die al lopen. Dat de uitbetaling van het geld is vastgelopen heeft onder meer te maken met een onderzoek van de Europese Commissie. Die bekijkt of er sprake is van verkapte overheidssteun. De corporaties noemen de financieringsregeling slecht en onevenwichtig, omdat het geld onder meer moet komen van andere corporaties in het land. De gevolgen van de economische wereldcrisis zullen nog jarenlang voelbaar zijn. De wereldeconomie zal tot 2014 aanzienlijk minder groeien dan in de jaren voor de crisis, voorspelt het IMF. Door stimuleringsmaatregelen van de overheden en centrale banken herstelt de wereldeconomie zich veel sneller van de recessie dan verwacht. Maar als de stimuleringsmaatregelen zijn uitgewerkt, blijft een matige groei over. Die lage groei is volgens het IMF niet genoeg voor een snel herstel van de werkgelegenheid. De Nederlandse Antillen worden op 10 oktober volgend jaar opgeheven. Dat hebben ze op Curaçao samen met staatssecretaris Bijleveld besloten. Curaçao en Sint Maarten worden volgend jaar zelfstandige landen binnen het Koninkrijk.